De verwachting is dat de kist met het lichaam van de leider vandaag door de straten van de hoofdstad Pyongyang wordt gereden. En dat zal gepaard gaan met veel militair machtsvertoon. In 2013 dreigt een verlaging van het pensioen voor bijna anderhalf miljoen gepensioneerden, onder wie ambtenaren en bouwvakkers. De vijf grootste pensioenfondsen van het land hebben problemen om aan de strenge eisen van de Nederlandse bank te voldoen. Dat blijkt uit onderzoek van het Financiële Dagblad. De fondsen verlagen de pensioenen mogelijk met 5 tot 10 procent. Het Russische vissersschip dat bijna twee weken vastzat in het ijs bij de Zuidpool vaart weer. Een ijsbreker heeft het schip Sparta begeleid naar open zee. Half december botste de Sparta op een ijsschot waarbij een gat in de boeg ontstond. Gisteren lukte het om het schip te repareren. Het schip vaart nu naar Nieuw-Zeeland, 3700 kilometer verderop. In Israël hebben gisteravond zo'n 10.000 mensen geprotesteerd tegen religieus extremisme en geweld tegen vrouwen. Aanleiding was een reportage op tv waarin een meisje van acht zei dat ze elke dag wordt bespuugd en uitgescholden door ultra-orthodoxe joden die haar kleding te weinig bedekkend vinden. Vooraf had president Peres zijn landgenoten opgeroepen om mee te doen aan het protest. In de Amerikaanse stad Detroit is mogelijk een seriemoordenaar actief die het heeft voorzien op callgirls. In ruime weektijd zijn in kofferbakken van auto's de lichamen van vier vrouwen gevonden. Ze werkten in de escort en hadden op dezelfde website een advertentie geplaatst. De politie in Detroit hoopt nu via die website de dader op het spoor te komen. Het weer, veel bewolking, maar in de ochtend ook even wat zon. Vanmiddag kan er een beetje regen vallen en het wordt een graad of 7. Dit was het NOS. Dit is René Passet van de AMB. De politie heeft snelheidscontroles aangekondigd op de A13 Den Haag-Rotterdam tussen Knoop het Ipenburg en het Kleinpolderplein en op de A28 tussen Hogeveen en Zwolle.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 Without apology. What them the right way, that's my policy. Yeah, man, right. Shonda Paul alongside Beyonce. Uh-huh. Now you man say this, I'm dirty, yeah. Dirty, yeah. Dirty, yeah. Dirty, yeah. baby girl. Yeah. Yes, no, hurt me so good, baby.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 op jouw gezicht fijne